Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten in de zaak van Peter R. de Vries hebben toch nog wat gezegd. De twee stonden vandaag weer voor de rechter. Het OM denkt dat Delano G. van 22 de schutter was... en dat Kamil E. uit Polen de vluchtauto bestuurde. Delano G. wilde eigenlijk helemaal niets zeggen, maar had zich vandaag toch bedacht. Ik heb ervoor gekozen om toch wat te zeggen als laatste woord. Wetende dat alles wat ik zeg toch wordt ontkracht of als ongeloofwaardig wordt gezien. Ik wil mijn medeleven tonen aan alle nabestaanden En ik voel wel degelijk met u allen mee. Ik wens u oprecht alle sterkte toe. En ook de Poolse verdachte zei dat hij meeleeft met de nabestaanden... maar herhaalde dat hij niets te maken heeft met de moord op Peter R. de Vries. Het OM heeft levenslang geëist tegen de verdachte. De rechter komt op 14 juli met een uitspraak. Rutte wil kijken of er ook een energietoeslag kan komen voor mensen met een middeninkomen. Dat zei hij vanmiddag in een debat over de voorjaarsnota. Begin dit jaar trok het kabinet ook al de portemonnee. Toen kregen mensen met een laag inkomen een extraatje van 800 euro... als compensatie voor de hoge energierekeningen. Een leidinggevende van de Koninklijke Marechaussee is ontslagen omdat hij ongepaste stickers in een WhatsApp-groep heeft gestuurd. Ook tien andere medewerknemers hebben straf gekregen omdat ze discriminerende appjes in die groep stuurden. De elf medewerkers werkten met z'n allen in hetzelfde team op Schiphol. De zaak kwam aan het licht door een melding van de groepschat. En er is eindelijk goed nieuws voor deze vrouw. Kom kan janken. Ja. Weet je hoe lang ik hier naar uitgekeken heb? Haal die kuttrappen op. Weet je hoe moe ik ben? En dan zeggen ze, het gaat niet door. Ja, maar nu wel, want de Rolling Stones komen heel snel terug naar Amsterdam. Maandag had Mick Jagger een positieve coronatest en werd het concert in de arena op het laatste moment afgeblazen. Mensen waren daar boos over dus, maar over drie weken gaat het feest alsnog door. 7 juli, dan zijn ze er alsnog. Het weer. Er is nauwelijks bewolking, dus er komt weer een mooi golden hour aan vanavond. Vannacht 9 tot 13 graden. Morgen nog iets warmer dan vandaag met 21 tot lokaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A7 is dicht vanuit Heerenveen naar Hoorn vanwege technische problemen aan de brug over de Stevinsluizen. Je zal dus moeten omrijden vanuit Friesland. En dat doe je dus door bij knooppunt Zurich eh, de route via Groningen en Meloord eh, te, nemen.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 We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mix and turn it with If We go one way, can we just pretend it's already the week? turn around just a little warning We ain't stopping Can we just pretend It's already the weekend Give me that feeling Get a out of weekend So let's lose track of time Dancing like Friday night Pretend it's already the weekend If you're a freak like me ZFM Zandvoort.